Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De curatoren van VND hebben 70 voorstellen gekregen van gegadigden die interesse hebben om Laplace en VND over te nemen, of een van beide. Hieruit hebben ze een selectie gemaakt van meer dan 10 serieuze overnamekandidaten. De geselecteerde partijen komen uit binnen- en buitenland. Ze zouden alle 10 serieuze interesse hebben om Laplace of VND of de twee samen over te nemen. Wie de geïnteresseerde partijen zijn is niet bekendgemaakt. Medewerkers van het Rode Kruis zijn aangekomen bij de Syrische stad Madaya. De verwachting is dat het konvooi met alle goederen binnen een uur ter plaatse is. De afgelopen weken kwamen beelden naar buiten van mensen die al maanden amper iets te eten hadden. Tientallen mensen zouden zijn omgekomen omdat hulporganisaties niet bij de stad konden komen. Het COA zegt dat minderjarige asielzoekers beter niet naar diensten van de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam kunnen gaan. Jonge vrouwen zouden volgens diverse bronnen seksueel misbruikt zijn in de kerkgemeenschap. De laatste tijd werd een groot aantal Eritrese meisjes in Rotterdam zwanger. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers denkt dat de kerk er iets mee te maken heeft. Het hoofd van de KNO-afdeling van het UMC Utrecht is opgestapt. Hij raakte in opspraak door een uitzending van Zembla. Daaruit bleek dat twee dodelijke incidenten op zijn afdeling... niet aan de inspectie voor de gezondheidszorg waren doorgegeven. Ook zou hij door zijn autoritaire stijl van leiding geven... angst onder de medewerkers veroorzaken. Na de Zembla-uitzending stelde de inspectie een onderzoek in. Het afdelingshoofd en een chirurg werden tijdelijk met verlof gestuurd. Het weer, in het noorden soms wat regen. Vanuit het zuiden wordt het langzaam droger. Het is een graad of 7. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met hier en daar wat buien. Morgen wisselvallig en opnieuw regen met aan zeekans op onweer.